halve vierkante kilometer grond gebruiken om een haven aan te leggen. Bolivia produceert metalen als zink, tin en zilver, maar kan die producten moeilijk kwijt, want het land ligt niet aan de kust. Voor de export zijn de Bolivianen afhankelijk van buurland Chili. Maar de verhouding tussen die twee landen is al sinds mensenheugen slecht. Het is de bedoeling dat ook de Boliviaanse marine de nieuwe zeehaven in Peru gaat gebruiken. Het weer, vooral in de kustgebieden stevige buien. Het is een graad of 4.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 VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de aanslag op het konvooi met Irak-gezant Ad Melkert scherp veroordeeld. De aanslag is niet van invloed op de missie van de Verenigde Naties in Irak, zei Ban in een reactie. Hij wees nog eens op de moeilijke omstandigheden waaronder Melkert en andere VN-medewerkers in Irak werken. Het konvooi werd gisteren getroffen door een bermbom nadat Melkert in de stad Najaf een bezoek had gebracht aan de Sjiitische groot Ayatollah. Bij de aanslag kwam een Iraakse politieman om het leven en raakte verschillende mensen gewond. Melkert kwam met de schrik vrij. De CIA heeft toegegeven een reeks fouten te hebben gemaakt rond de aanslag eind vorig jaar op een Amerikaanse basis in Afghanistan. De zelfmoordaanslag was de bloedigste op de CIA in bijna 30 jaar. Negen mensen kwamen om het leven, onder wie zeven medewerkers van de CIA. De aanslag werd gepleegd door een dubbelspion uit Jordanië, die door de CIA was binnengehaald als informant. Nu is gebleken dat de Jordaanse autoriteiten de inlichtingendienst hadden gewaarschuwd voor hun landgenoot. Maar die waarschuwingen werden binnen de CIA niet doorgegeven. Ook schort het aan de beveiliging op de Afghaanse basis. De CIA heeft afgelopen maanden maatregelen genomen om de fouten in de toekomst te voorkomen. Koningin Beatrix is volgens Maanblad opzij de machtigste vrouw van Nederland. De jury koos haar uit een lijst van 100 invloedrijke vrouwen. Volgens de jury vult de koningin haar functie op een krachtige manier in en heeft ze een grote dossierkennis. Bovendien had ze